Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog meer zorgen over de Britse coronavariant. Want volgens premier Johnson lijkt die variant ook dodelijker dan de oude variant. Heeft hij net op een persconferentie gezegd. It also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the southeast may be associated with a higher degree of mortality. Volgens een belangrijke adviseur van de regering kan de sterftekans 30% hoger liggen. Dat cijfer kan nog veranderen, want het onderzoek waar dit allemaal uit blijkt is nog niet klaar. Voor zover bekend, zei Johnson, werken de vaccins net zo goed bij deze variant. Voor Belgen zijn vakantietripjes naar het buitenland vanaf woensdag verboden. Alleen voor noodzakelijke reizen mogen onze zuiderburen de komende weken afreizen naar het buitenland. Dat verbod geldt tot 1 maart. Dat geldt voor reizen vanuit ons land en dat geldt voor reizen naar ons land. Dat wil zeggen dat vanaf die datum enkel de essentiële reizen zijn toegelaten. Ook moeten reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika 10 dagen in quarantaine. Zwemmers kunnen op steeds meer plekken in het land buiten baantjes trekken... nadat een Amsterdams bad besloot om de deuren open te gooien. Ook in Den Helder zijn de zwemmers nu weer welkom. Daar is het zwembad maar wat blij mee. Zeker om eh, alle vaste klanten weer te zien. En eh, ja, we merken ook dat de klanten gewoon enorm blij zijn... Eh, na een vijftal weken niet te hebben kunnen zwemmen. Om dan weer lekker het water in te duiken, ook al is het buiten. Tijdens de lockdown is het verboden om binnen te sporten... maar buitenbaden mogen in sommige gevallen wel open, als ze coronaproof aan de gang kunnen. Volgens het zwembad in Den Helder hebben ze dat dik op orde. De zwemmers die eh, hier deelnemen die doen aan eh, individuele buitensport. Dus het is alleen maar buiten. Dus ze komen ook niet in het gebouw. En eh, na afloop is het wel een, een koude omkleedbeurt. en dan gaan ze weer naar huis. Zwemmers moeten na afloop misschien wel iets beter hun haar wassen... want de meeste buitenbaden kiezen er vanwege corona voor om iets meer chloor in het water te doen. Het weer nog. Het blijft zo goed als droog vanavond. Vannacht wordt het min 1 tot 3 graden. Morgen winterse buien en bewolkt. Het wordt zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat Fieder bij Osdorp 2 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, twee rijstroken zijn dicht.